In maart werd hij op klaarlichte dag vermoord. Het was waarschijnlijk een vergelding voor het verraad van zijn criminele broer Nabil B. Die heeft zichzelf opgeworpen als kroongetuige in het proces rond een bloedige drugsoorlog. Verdachte Sourandi S. wilde tijdens de zitting niet vertellen wie de opdrachtgevers voor de moord waren. De verdachte zei dat hij niet wist dat zijn doelwit de broer van een kroongetuige was. Een staatscommissie die de parlementaire democratie in Nederland heeft onderzocht... pleit voor een bindend, correctief referendum. De commissie onder leiding van commissaris van de Koning in Noord-Holland... Johan Remkes constateert na twee jaar onderzoek... dat een groot deel van de Nederlandse bevolking zich niet meer vertegenwoordigd voelt in de Tweede Kamer. Er is een tweedeling ontstaan tussen hoger en lager opgeleiden, concludeert de commissie... En het is buitengewoon urgent om daar iets aan te doen. Want met name de lager opgeleiden hebben het gevoel dat ze niet meer worden gehoord. Het referendum waar de commissie aan denkt zou besluiten moeten kunnen herroepen... als een derde van alle kiesgerechtigden het referendum steunt. Shorttracker Shinky Knecht kan voorlopig niet in actie komen... door een ongeluk met een vorkheftruck. Het gebeurde dinsdagmiddag bij hem thuis in Friesland. Knecht raakte met zijn been bekneld tussen zijn heftruck die niet op de handrem stond en een schuurdeur. Hierdoor liep hij ernstig spierletsel op en mist daardoor in elk geval het EK Shorttrack in Dordrecht van 11 tot en met 13 januari. Het weer, het is behoorlijk zonnig in het midden en zuiden van het land. In de noordelijke helft van het land zijn er wel wolkenvelden. De temperatuur ligt rond 2 à 3 graden en er waait een matige oostelijke wind.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 En wil je luisteren via internet? Dat kan. Tik je even in zfm-live. En mijn naam is Hart van der Meer. beginnen zo meteen met de 10 Years After... en daarna Casey en de Sunshine Band. De verschillen kunnen niet groter zijn. Veel plezier het komende uur. En dit was voor de liefhebbers van de disco. Casey en the Sunshine Band en Shake, Shake, Shake, Shake Your Body. En dat kwam van een album Part 3 uit 1976. En we begonnen met eh, Love Like a Man van 10 Years After uit 1970. En dat kwam van hun album Cricklewood Green. Ik zou het toch eens even eh, weer eh, van de zolder afhalen, dat album. En eens even lekker naar luisteren. we gaan naar Sade, Sade eigenlijk is het. En ik dacht eerst dat het de, de groep de naam van de zangeres was. Maar het is gewoon de naam van de groep. Die is naar haar vernoemd. Uh, zij gaat voor ons zingen The Sweetest Taboo. 85 Sade en The Sweetest Taboo. Een heerlijk nummer van eh, deze groep. Dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden...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 Wait. 37 was dit Donovan, Donovan Leach met eh, zijn Atlantis. Een grote hit geworden voor hem. Eén plekje hoger op 36 vinden we Edwin Starr... met uh, Stop On site, ofwel SOS. Hier is Edwin Starr op 36. SOS. Dit was Edwin Starr met eh, een plaat op nummer 36. Nieuw binnengekomen. 24, de volgende nieuwe binnenkomer. En die eh, is van Dusty Springfield. Een van haar eh, grootste hits aller tijden. Son of a Preacher Man. preacher man. Yes, he was. He was. Mm, yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. preacher man. Dusty in Memphis, Son of a Preacher Man. En nieuw op het 24. De hoogste nieuwe binnenkomer, dat is natuurlijk... De klapper van de week! Die komt binnen op nummer 22 en is eh, een eh, nummer van Marmalade. Ze halen de nummer 1 plaats met dat nummer. En dat kwam alleen maar doordat de Beatles een gat openlieten... waardoor zij met dit nummer konden scoren. Obladi, oblada. Obladi, oblada, la sing dit was een tango, de Soul Tango van Casey en de Pressure Group uit Nederland. En de volgende plaat trouwens, voordat we aan de tip van willen beginnen, eh, komt ook uit Nederland. Box uit Nederland met het nummer To You... geschreven door zanger Cas Lux. En dan zijn we nu toe aan eh, de tip van Willem... en die komt van de groep Blue Angel. En ik kan me voorstellen dat je denkt, Blue Angel? Ja, inderdaad, dat is een, eh, een retro rockabilly groep. En die komt uit Amerika, heeft succes gehad in min of meerdere mate... in de jaren 1979 tot en met 1982... En dat is op zich allemaal niet zo bijzonder. Het meest bijzondere aan eh, die groep was dat de zangeres Cindy Loper heette. Bekend in die groep voordat ze een eigen carrière zou beginnen. Ehm, zij hadden een eh, nummer opgenomen van Barry Mann en Cynthia Weil, later bekend en ook als hit van uh, Gene Pitney, I'm Gonna Be Strong. Nu gezongen door eh, Blue Angel en met name door Cindy Loper. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik hem voor het eerst hoorde... toen herkende ik haar er niet in. Maar is het toch echt. I'm Gonna Be Strong, Blue Angel. Be Strong. Later heeft eh, Cindy Loper dit nummer als soloartiest nou ook nog uitgebracht. Dit was eh, de tip van Willem. En we gaan door met een eh, fantastisch nummer van... Uh, uh, hoe heet die nou? Ja, heel goed. Dire Straits, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik hem heel eventjes niet kan Ja, hier is hij. Komt hij. Ticket to Heaven. can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan and he talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, never-lasting life. I gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, everlasting life. left for luxuries, nothing left to pay my heating bill. But the good Lord will provide. I know He will. So send what you can to the man with a diamond ring. They're tuning in across the land hear him I got my ticket to heaven, everlasting Gotta ride all the way to paradise. Got my ticket to heaven, an everlasting on Every Street uit 1991 waren dit de Dire Straits en Ticket to Heaven. En dan gaan we nu luisteren naar Cliff Richard in the Shadows... en Don't Forget to Catch Me uit 1968. Don't forget to catch me when in forget to patch my heart if it should break in two. It's just a dream, but a dream that might come true. Don't forget to catch me when I fall in love with you. forget to be around in case I need you near. And don't forget to listen when I whisper in your ear. I think you know that's the way it's gonna be when I fall in love with Now we could be happy, you know I mean happy, doing the things we do. I'd sit and talk with you, and maybe steal a little kiss or two from you. Don't forget to catch me when I fall in love with you forget to patch my heart if it should break in two. It's just a dream, but a dream that might come true. Don't forget to catch me when I fall in said, Don't forget to catch me when I fall in love with you. Oh, don't forget to catch me when I fall in love with you. I said, Don't forget to catch me when I fall in love with you. Cliffs and Shadows and Don't Forget to Catch Me uit 1968. We gaan 54 eh, jaar terug in de tijd voor een top 100 hit uit 1964. Hier is Bobby Vinton. There, I've said it again. Ah. to drum up a phrase that would sum up all that if I were you. van mijn eh, favoriete zangeressen eh, Gladys Knight. En dat er nog wat pips omheen zwerven, oké, meegenomen. Dit was If I Were Your Woman uit 1971. Eh, de volgende plaat, ook een heel mooie stem van Nat King Cole. Let There Be Love. feed me. Let there be oysters under the sea. Let there be wind, an occasional rain. Chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds in the trees. Someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove. Ah, but first of all, please let there be love. Nat King Cole, Let There Be Love. Helaas is het man niet eh, oud geworden. En daar was ook een aanwijsbare reden voor. Hij rookte drie pakjes sigaretten per dag. <clears throat> ergens, het moet ergens aan liggen natuurlijk. Eh, we gaan luisteren naar eh, Tom Jones, A Minute of Your Time uit 1968. For you to think of me. It would only take a minute of your time to spare one thought for me. Would you miss just one minute of your time when you? you will find I'm right there in your heart. find nog even 15 seconden achter de police aan. En dan gaan we naar het nieuws en de berichten. Tot zo bij het tweede uur. ZFM wens jullie allemaal fijne dagen.